1 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Noor die twee jaar gevangen zat in Rusland vanwege spionage... is weer terug in eigen land. De gepensioneerde grenswacht Frode Berg werd in december 2017 aangehouden in Moskou. Hij zou heimelijk inlichtingen hebben verzameld over Russische kernonderzeeërs. Berg heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Hij kwam vrijdag vrij in een gevangenruil tussen Rusland en Litouwen. De Litouwers lieten daarbij twee Russische spionnen vrij... en de Russen de twee Litouwse spionnen en de Noor. Vrachtwagenchauffeurs worden steeds vaker beboet omdat ze op de vluchtstrook parkeren. Dit jaar gebeurde dat al 130 keer. Twee jaar geleden werden er maar 50 bekeuringen uitgeschreven. De toename komt volgens brancheorganisatie TLN door een tekort aan parkeerplaatsen. Vooral langs de A15, A58 en A67 staan alle rustplaatsen vaak vol. Volgens TLN worden er nu 800 parkeerplekken bijgebouwd maar zouden dat er eigenlijk drie keer zoveel moeten zijn. Myanmar heeft afwijzend gereageerd op het onderzoek van het internationaal strafhof naar het optreden tegen de Rohingya-minderheid. Het land zegt zelf al onderzoek te doen en heeft het verdrag over het internationaal strafhof niet ondertekend. De aanklager van het strafhof kreeg donderdag toestemming om te onderzoeken of het leger van Myanmar misdaden tegen de menselijkheid heeft begaan. Het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor het EK voetbal... door een gelijkspel tegen Noord-Ierland. In Belfast bleef het 0-0 en dat was genoeg voor directe plaatsing. In de eerste helft had Oranje op achterstand kunnen komen door een penalty, maar die ging over. In dezelfde pool heeft ook Duitsland zich voor het EK geplaatst... door met 4-0 te winnen van Wit-Rusland. Verder plaatsten Oostenrijk en Kroatië zich. In totaal hebben er zich nu 16 landen geplaatst voor het EK. Het weer. Vannacht droog.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 This is Fortet. Hi, this is Cal Cox. An essential mix in the cloud where we can dance and sing out loud. Raise your hands in the air and let's do a mic check. Make some noise! I must have went to house heaven because nothing's that divine. Essential. Radio 1's Essential Mix. Hi, I'm Pete Tong, welcoming you to this week's Essential Mix, where I'm very happy to say that making his way back into our legendary DJ booth this week is Mr. Joel Zimmerman, aka Dead Mouse. We're catching him at a busy time. He's been frantic during the first part of 2019. He's just dropped some new music via the Mousefilk Level 3 EP. He's also scored his first movie soundtrack for the Netflix film Polar. Andy's been busy getting his new Cube 3.0 live show ready in time for Ultra in Miami next weekend. And despite all that, he's found the time to deliver a brand new two hour essential mix exclusively for your ears. So here we go with hour one, focusing on his test pilot alias, and hour two, all about the classic sound of Dead Mouse. Los mejores DJs del mundo. As we move together, as we move together as one. The world's favorite mix show.